Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Rutte zegt sorry. Twee weken geleden reageerde hij nogal kort af op vragen over de Groningse gasenquête... en ging toen bijna niet in op het rapport. Kreeg hij veel kritiek op en hij zegt nu ook zelf dat hij toen het niet goed heeft gedaan. Ik was eerlijk gezegd vermoeid na een drukke week, maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn. En ik zal proberen dat vanaf nu beter te doen. Dat verdient het rapport en dat verdienen ook de Groningers. In het rapport stond onder meer dat de veiligheid van Groningers te lang is genegeerd... dat het geld van de gaswinning vaak belangrijker was en dat er te laat werd ingegrepen. En dat allemaal met aardbevingen, schade aan huizen en gebouwen en mentale schade tot gevolg. Er is meer bekend over de ontvoering van de jongen van 15 in Amsterdam. Die werd een maand geleden zomaar in een wit busje geduwd en meegenomen. Na een achtervolging van de politie werd hij op de A27 bij Utrecht gered. Volgens het parool ging de ontvoering om honderdduizenden euro's die waren verdwenen... en waar de jongen iets mee te maken zou hebben. De opdracht voor die ontvoering zou vanuit het buitenland zijn gegeven. Middelbare scholen mogen met elkaar meer dan 100 miljoen euro verdelen. Het geld gaat naar kwetsbare leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching. En het is genoeg geweest met de stakingen in het openbaar vervoer. Dat zegt reizigersclub Rover. Ze krijgen elke keer dat het wordt gestaakt meer klachten van bus- en treinreizigers. En ze zijn er helemaal klaar mee. Daarom hebben ze nu zelf werkgevers en vakbonden uitgenodigd om met elkaar te praten komende maandag. En dat is ook hard nodig, want ook vandaag is er weer een staking in het streekvervoer, onder meer in Groningen. Verslaggevers van RTV Noord proberen daarom zonder OV dwars van zuid naar noord in hun provincie te rijden. Het is gelukt. We zijn in Lauwersoog aangekomen. Ja, zes uur hebben we er ongeveer over gedaan. We waren om negen uur in Terapel, maar uiteindelijk zijn we tegen kwart voor tien vertrokken. En eh, ja, tegen tien over drie zijn we hier aangekomen. Ja, dat is veel langer dan normaal want het is maar zo'n 100 kilometer. Krijg je nog het weer. Het wordt steeds kouder en er valt op meer plekken sneeuw. In het midden en het noorden kan er een klein laagje blijven liggen.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 Er staat ruim 200 kilometer file. Maar er zijn niet zoveel bijzonderheden. Het rijdt gewoon op de meeste plaatsen langzaam vanwege het slechte weer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bijvoorbeeld 3 kilometer bij de Leidse Rijntunnel. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Zoeterwoude 21 kilometer en een half uur vertraging. Op de A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en de afrit A van Hoorn 20 minuten vertraging. Op de A9 heb je nu de meeste vertraging van Amstelveen naar Den Helder tussen Aalsmeer en Heilo.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 My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no.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 De Vlaamse regering heeft alsnog een akkoord bereikt over het stikstofbeleid. Afgelopen week dreigde een regeringscrisis, omdat de drie regeringspartijen het niet eens werden. Maar er is nu toch een compromis gevonden. Het kabinet neemt het nieuwste OMT-advies over en schrapt de allerlaatste coronamaatregelen. Dat betekent dat mensen bij klachten niet meer thuis hoeven te blijven en geen zelftest meer hoeven te doen. Het weer, op steeds meer plekken sneeuwt het. Vanavond kan het in het hele land glad worden. ever met you uh, I keep forgetting to forget you And from the start I should've known your bad news uh, I keep forgetting to forget you 106.9 FM. Jacques Chirac. Ik hoop dat ik binnen tegen gewoon eventjes binnen Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van nij zij verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas, stuur je naar de deur, schat, daar is je en jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was, je hebt mijn grens bereikt, geen overmast. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou, maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort stiekem op jezelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, niks. ik boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten. Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring. Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter cash en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. another place Another town You were just A face in the crowd You were just A face in the crowd Out in the street walking around, facing the crowd. Out of a dream, out of the sky, into my heart, into my life you were just a face in the crowd.